Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Waarom ze dat deed is nog onbekend. Uiteindelijk is de vrouw aan het eind van de avond neergeschoten... en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam. Dat gebeurde in de ziekenhuiskamer waar ze zich had gebarricadeerd. De vrouw is gewond op een brancard afgevoerd. Ze zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Wel werden patiënten uit het gedeelte waar de brand uitbrak overgebracht naar andere ziekenhuizen. De Amerikaanse militair die vorig jaar geheime documenten van het leger op internet zette... heeft een schikking getroffen met justitie. In ruil voor een schuldbekentenis wordt hij niet vervolgd... voor het overtreden van de Amerikaanse spionagewet. Daardoor krijgt de 22-jarige militair systeembeheerder 11 jaar... in plaats van de maximale 30. De man is verantwoordelijk voor een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren. De gelekte documenten bevatten onder meer geheime details over de oorlog in Oekraïne. In de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip getroffen door een raketaanval van de Houthis. Volgens een maritiem inlichtingenbedrijf is het een containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia, maar een link heeft met Israël. Op het schip zouden twee explosies zijn geweest waarna brand uitbrak. Archeologen hebben langs de Nijl in Egypte een deel van een standbeeld gevonden van farao Ramses II. Het beeld van kalksteen is ongeveer 3,80 meter hoog. Het onderste deel van het beeld werd in 1930 al gevonden. De twee stukken samen zijn 7 meter hoog. Ramses II zat 66 jaar op de troon en overleed 1200 jaar voor Christus. Het weer, de bewolking neemt toe en er kan vannacht ook wat lichte regen vallen... bij temperaturen tussen de 3 en 7 graden.